Christian Bonenbakker met het NOS Journaal in een brief aan het hoofdbestuur dat ze het CAO-akkoord in het streekvervoer waardeloos vinden. Dat meldt Trouw. Volgens de kaderleden komt er van een lagere werkdruk niets terecht, nu onduidelijk is hoe lang pauzes tussen de ritten duren. Ook zou de FNV-onderhandelaar het akkoord zonder overleg hebben gesloten. Chauffeurs moeten nog stemmen over de CAO. De topinkomens in Nederland zijn vorig jaar harder gestegen dan de jaren daarvoor. Uit het jaarlijkse Volkskrantonderzoek onder ruim 100 bedrijven blijkt dat de hoogste bazen gemiddeld 4,2% meer verdienden. De loonkosten van gewone werknemers stegen met gemiddeld 2,8%. De loonkloof tussen de top en de werkvloer is in 2017 dan ook verder toegenomen. Alle lidstaten van de VN, met uitzondering van de Verenigde Staten, hebben een migrantenakkoord gesloten. Het niet bindende akkoord moet ervoor zorgen dat migratie veilig en ordelijk verloopt en beschrijft onder meer hoe migranten beschermd moeten worden, hoe ze kunnen integreren en hoe ze kunnen terugkeren naar hun eigen land. Volgens de VN zijn er wereldwijd zo'n 250 miljoen migranten. Opnieuw weigeren Italië en Malta een schip met honderden migranten. Beide landen ruzien over de vraag of het schip met 450 opvarenden eerst in Maltese of in Italiaanse wateren heeft gevaren. Een maand geleden was er een soort gelijke ruzie over het schip Aquarius met ruim 600 migranten aan boord. Dat week uiteindelijk uit naar Spanje. Ajax koopt Daley Blind terug van Manchester United, meldt de Telegraaf. De transfer zou 16 miljoen euro kosten, dat door bonussen nog kan oplopen tot 21 miljoen euro. Daarmee is Blind de duurste aankoop ooit voor Ajax. De 28-jarige international speelde sinds september 2014 bij Manchester. Het weer. Op sommige plekken komt wat lage bewolking voor, maar die lost vanochtend snel op. De zon schijnt volop bij 22 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten.